van 4 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bestuurders van slechte verpleeghuizen die boven de balkenende norm van 178.000 euro verdienen... moeten vrijwillig hun salaris verlagen. Dat wil VVD-kamerlid Potters. Hij reageert op een stuk in de Volkskrant. Daarin staat dat 7 van de 11 directeuren van zwakke verpleeghuizen... meer verdienen dan de balkenende norm. Volgens de VVD'er hoort bij publiek geld een publieke moraal. Als je zoveel geld opstrijkt en dan zo weinig presteert, moet je jezelf schamen, zegt hij. In een ziekenhuis in Berlijn heeft een patiënt een arts doodgeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. Dat gebeurde in een universiteitskliniek. De arts werd in kritieke toestand opgenomen op de intensive care waar hij overleed. Volgens de Duitse politie lijkt het op een eenmansdaad en is er geen sprake van terrorisme. Een man uit Lelystad heeft 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen... voor het doden van zijn vriendin en stiefdochter. Hij wurgde zijn vriendin en verkrachtte en wurgde zijn stiefdochter. De lichamen verstopte hij in een kruipruimte van hun woning. De rechter in Lelystad noemt de daden gewetenloos. De Tweede Kamer neemt fel afstand van de Turkse wens om Gulen gelieerde organisaties in Nederland aan te pakken. De Turkse ambassadeur Arslan zei gisteren in een gesprek met de NOS dat Nederland een verzoek zou krijgen om daarbij te helpen. De VVD laat weten dat Nederland dit soort verzoeken zal negeren... zolang Turkije zich niet als een rechtsstaat gedraagt. D66 zegt dat er in Turkije een heksenjacht bezig is... die niet naar Nederland mag komen. Rusland heeft niets te maken met de hack van e-mails van de Democratische Partij, zegt het Kremlin. Uit de mails blijkt dat de partijleiding de campagne van Bernie Sanders voor de democratische nominatie wilde dwarsbomen. Sommigen denken dat Rusland achter de hek zit. Het Kremlin noemt deze aantijgingen absurd. Het weer, het klaart vanavond op de meeste plaatsen op. Morgen begint vooral in het westen bewolkt. In het oosten nog wat zon, maar ook daar later bewolking. Er kan ook wat regen vallen en het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat file op de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 8 kilometer.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 heb fini le jour de chance. Hier reprirent alors chacun leur chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw. het mij niet, een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog goed terug.